Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtszaal en in de Eerste Kamer gaat het over de avondklok. In de Eerste Kamer wordt nu gedebatteerd over een spoedwet die heeft het kabinet snel gemaakt omdat een rechter eerder deze week oordeelde dat de avondklok wettelijk niet goed geregeld was, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. En nu dat gerepareerd moet worden, moeten de senatoren met spoed in het voorjaarsreces worden opgetrommeld om daar alsnog eh, mee in te stemmen. Dat zorgt voor irritatie. Ze voelen zich niet serieus genomen. En in de rechtbank is de zaak van viruswaarheid nog bezig. Dat duurt nog wel de hele dag. Wanneer daar een uitspraak in komt is nog onduidelijk. Tot die tijd moet je sowieso vanaf 9 uur s avonds binnen blijven. En als de Eerste Kamer instemt met die spoedwet, dan blijft de avondklok ook van kracht. Een man uit Pakistan heeft opnieuw 10 jaar cel gekregen voor het plannen van een aanslag op Geert Wilders. De man reisde 2,5 jaar geleden naar Den Haag met plannen om de PVV-leider te doden. Daar werd hij alles voor veroordeeld, in hoger beroep nu dus nog een keer. Gewapende agenten hebben vanochtend een inval gedaan bij een loods in Lunteren in Gelderland. Het lijkt erop dat daar een drugslab zit is nog niemand opgepakt. Vanochtend werd een eindje verderop in Voorthuizen al 20 vaten met drugsafval gevonden. Het gebeurde dit jaar al drie keer eerder. En als je corona hebt gehad in Drenthe, dan houdt de huisarts je de komende tijd in de gaten. Je krijgt een zuurstofmeter en die stuurt info door naar de dokter. Als dat zuurstofgehalte te laag is, is de kans op longontsteking groot. Als dat zo is, dan ziet de dokter dat. We hebben het idee dat we met die monitor bewaken je patiënt gewoon langer thuis kunnen laten. Omdat je dan weet, de saturatie is wat, wat laag. Maar als die nog lager wordt, wordt dat in de gaten gehouden en kan ik op tijd ingrijpen. Als je dat af laat hangen van een huisarts die komt en de dag daarna weer een visite doet, zit er een dag tussen. Uh, en nu bij dat eigenlijk heel actueel blijf je dat gaan monitoren. In Drenthe testen ze het systeem nu om te kijken of de druk op de ziekenhuizen zo'n beetje afneemt. En als het slaagt, volgen er meer provincies. Het weer nog. Vanmiddag trekken wolken over het land, maar je ziet de zon ook vaak. Het blijft droog en een graad of 10. Dit weekend nog warmer en nog zonniger. ZFM, verkeersupdate.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 Daar is best wel wat, eh, wat, wat, wat leuks over te vertellen. Armstrong beweerde altijd publiekelijk dat hij niet wist wanneer hij jarig was. En hij vierde het altijd op de 4 juli, de onafhankelijkheidsdag van Amerika. En hij zei dat zijn geboortejaar 1900 was. Behalve of officiële overheidsdocumenten, daarop staat 1901. Zijn geboortedatum, 4 augustus, werd later pas teruggevonden door een muziekhistoricus. In de doopsarchieven van de Rooms-Katholieke Kerk... waar Armstrongs grootmoeder hem had laten dopen... Eh, zijn deze ondersteunende documenten teruggevonden. En wordt tegenwoordig eh, door eh, Armstrong-kenners als juist geaccepteerd. Eén ding wat Duke Ellington over hem zei... vond ik, altijd, vind ik een hele mooie zin... Hij werd arm geboren, stierf rijk en heeft in die tussentijd niemand benadeeld. Nou, dat is toch wel een eh, knap dingetje. Hoewel ik geen fan van hem ben. De volgende, eh, de volgende was Slim Harpo. En Slim Harpo die, ehm, werd in 11 eh, januari 1924 geboren... en stierf ook 31 januari 1970. In de, Verenigde Staten in Louisiana. Dat is een van de grotere afro-blues muzikanten. En wat gaan we nu doen? Eh, nu gaan we iets spelen van Wet. Dat is eh, een band waar mijn zoon in eh, zingt uit Noord-Holland. On my I'm the slave mentality, throw the burden off your back. Slay the dragon, or thou shalt become a free man. Be like the child again, playfully participating. One day you'll be the overman. Lion! is wrong. Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right and who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? Something is out, something is wrong. How do you claim to know it all, to know it all? promises I'll never lie and never tell. This virtual insanity of proclaimed honesty makes life true. I don't understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me. How do you feel about it? How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me. How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand behind the mask, behind the screen. paragraph. They present the writer's personal opinion concerning the topic, exclusively and supported by reasons and support that your present express or the community you provide and should be handled within such a paragraph the ben je het... Eh, ja, maar hij doet het niet. De, de jingle doet het niet. Oké. Dus ik weet niet waarom, maar... Ja, hij doet het nu. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Oké, we begonnen met Wet. En dat was eh, de band van, uh, band van Tim. Met hun nieuwste single. En daarna Marloes Vriends. Daar kan ik niks over vinden niks zinnigs in ieder geval. Eh, er is een eh, oproep gedaan in Zandvoort. Uh, rijders gezocht voor stapt u maar in. Omdat de vaccinatielocatie vermoedelijk pas eind maart in Zandvoort operationeel wordt... en niet iedereen terecht kan bij de regiotaxi... wil de oudere partij Zandvoort pluspunt gaan ondersteunen... in het alternatief vervoer met betrekking tot de ouderen. Rijdt ook eens een ritje, meld u aan bij Pluspunt voor tijdelijk rijder. In verband met de vaccinatie in uh, En de ritten worden een kleine bijdrage gerekend eh, met betrekking tot eh, brandstof. Dus dat krijg je vergoed. Is toch wel een mooi, mooi dingetje. Ja, zeker. er zijn best heel veel mensen die best wel huiverig zijn om er naartoe te gaan. Ja, Weet je dat ik opgegeven heb voor de verkiezingen om te stemmen? Wat Stem, stemmen tellen. stemmen tellen. <laughs> en dan krijgen we ook een diner. Een diner? Ja, maar ik weet niet wat. Het zal wel... Eh, Corona-proof? <laughs> ja, het zal wel, zal wel vis van de, van de boulevard zijn. Oh ja, is toch lekker. Maar ja. ik trouwens zo belachelijk vind, ik al meer dan vijf, wij wonen meer dan vijf jaar in Zandvoort... maar we hebben geen viswinkel meer. Nee. Was er nog eventjes hè, op de Halterstraat? Ja. Ja, en die is toen weggegaan. Daar zit nu die makelaar in. Ja, en rest alleen maar eh, kraampjes. Moeten we naar IJmuiden voor vis? Naar Tel? Ja, moeten we naar IJmuiden, ja. Oké, hier komt Godfried Bomans. Mannen zijn leuker. Kunnen de kapstukken mij een verklaring geven hoe het komt... dat mannen veel leuker zijn wanneer ze alleen uit zijn... dan wanneer hun vrouwen erbij zijn... Ik was op een kantoor waar veel mannen werkten en maar vier meisjes. Maar gingen wij een dag uit, dan waren het heel andere mannen... dan kenden we ze niet meer terug. Ze waren dan heel erg teruggetrokken en gingen in de bus zitten slapen en zo. Zijn dit allemaal pantoffelhelden en is dit bij de kopstukken ook het geval? Ja, mevrouw de Hune, u hebt geconstateerd dat eh, mannen onder elkaar... als ze met een bus uitgaan, de grootste pret hebben... En u denkt er met enige afgunst aan. Het eh, is inderdaad waar. Mannen onder elkaar hebben een enorme lol. En dat komt omdat mannen met elkaar kunnen omgaan en vrouwen niet. Ik weet dat ik nu haat, uh, eh, neid in deze zaal zaai. En dat is ook de bedoeling. ik, ik wil eventjes de puntjes op de i zetten. Want je kunt nooit de waarheid zeggen zonder ook onaangenaam te zijn. Ehm, eh, vrouwen zijn namelijk meesteressen in de liefde. Daar kunnen wij helemaal niet aan tippen, dames. Maar wij zijn meesters in de kameraadschap, in de vriendschap... en daar weet u geen bal vanaf. <laughs> en, eh, mannen in een bus, die kennen die, die eh, wat ruwe kameraadschap... waar ik zojuist op doelde. Die, die slaan elkaar op de schouders. Kun je met een vrouw ook niet doen. En die zeggen tegen een vriend die een eindje verder in die bus zit... Hé, hey, ouwe suffert. <laughs> Eh, maar ze een eindje opzij met je dikke pens. En dat is een... Ja, ze zeggen het nog krachtiger, maar dat kan ik hier niet. Uh... <laughs> vrouwen doen dat nooit. Die zeggen, och mevrouw, zou u een eindje willen opschrikken? Ze bedoelen daarmee, ik wou dat je opdonderde, maar... dat zeggen ze niet en dat ontneemt aan het uitje veel van zijn aardigheid, nietwaar? Vrouwen zijn uh, eh, eh, poeslief. Het tochtje wordt niet wat het had kunnen zijn. <laughs> er ontstaat iets zoeters waarin vrouwen zich blijkbaar eh, thuis voelen. Iets beleefd, iets hoffelijks. Maar dat voor mannen niet om uit te houden is. Het is te lief. Mannen willen roggebrood eten en ze krijgen dan die roomsoesjes. Uh, Mannen bloeien pas, geloof ik, in de dampkring van, van de ruwe scherts. Een soort ruige broederschap, elkaar in de buik stompende kameraadschap. Ehm, en daar, daarin, daarin worden ze helemaal man. Ik heb dat meegemaakt in mijn eigen familie. Eh, drie jaar geleden besloot namelijk mijn familie om aan al mijn ooms een, eh, een uitje aan te bieden <laughs> eh, naar Parijs. al mijn ooms waren uitgenodigd, er waren acht bussen. En... Ehm, En daarachter reden nog drie bussen met eh, aangetrouwde ooms. Maar dat eh, telde eigenlijk niet mee, maar die reden toch ook mee. En we hebben enorm plezier gehad. We hadden vaten bier bezig en een hele ging het eerste lege vat de bus al uit. en in Lisse het tweede vat en een... Uh, eh, Leiden waren er nog maar drie vaten over. de bus die het verst gekomen is, die is tot Gouda doorgedrongen. En daar is die gekanteld. Overal in eh, Zuid-Holland lagen ooms van mij langs de weg. In de grootste extase van geluk. Hè. En het jaar erop hebben ze daar les uitgetrokken. Zijn de tantes meegegaan. En hebben, we toen allemaal samen een kopje thee gedronken, een kraantje lek. een beetje geschommeld en gewipt. Allemaal heel fatsoenlijk en heel netjes ook die tantes na afloop in hun manteltjes gegooid. <laughs> En dat is heel aardig geworden. En die mannen hebben zich doodverveeld. Kijk, dat, <laughs> is, ehm, dat moet je ook niet doen. En eh, ik hoop dat met deze blik in mijn familieleven... Eh, dat ik u eh, duidelijk heb gemaakt... dat vrouwen niet bestemd zijn voor de vriendschap, maar voor de liefde. Dus daarin reiken ze rakethoogte... Maar wij zijn voedzoekers op een wat lager niveau, namelijk de vriendschap. Dank u wel. bestuurbaar is Helmut zijn. Dan zou ik heel de dag Alleen nu zijn we soms wel eens bang. Dat misschien te zijn er tijd jouw radiografisch bestuurbare zeilboot kapot gaat van al het gooien. Maar ja, jij ze ook wel, dan nemen we anders toch gewoon een tak of een stok. Om mee te gooien. En nu gaat het eigenlijk alleen nog maar om dit liedje een beetje romantisch, maar toch christelijk af te maken. Dus ik had zelf gedacht dat het dan nou, iets moest zijn, maar dat we nu met z'n tweeën heel erg gelukkig waren. We zijn gelukkig. dat was uh, Brigitte Kaandorp en daarvoor uh, Godfried Bomans. Er staat trouwens een hele mooie foto van het Zwanenmeer... waar mensen op aan het eh, schaatsen zijn in de Zandvoortse Courant. En ehm, we gaan nu verder met eh, Carol King, toch? Ik dacht je nog wat ging zeggen over het pluspunt. Oh ja, daar heb ik ook nog wat over. Maar dan moet ik hier weer uit. Dan moet ik daar weer in. En dan moet ik daar ook weer uit. Maar dan moet ik daar weer in. Het, eh, de, het, eh, pluspunt heeft allemaal dingen. En, en in ieder geval die hebben ze dus die, die, die vrijwilligers die ze oproepen voor de priklocaties. En dan hebben ze ook een walk in een talk. Heeft u behoefte aan een gesprek of wilt u er even uit? De sociaal werkers van Pluspunt of het sociaal wijkteam vergezellen u graag voor een ommetje. Eh, de burenhulp, Pluspunt. Als je er even niet uit kan of geen boodschappen kan doen, dan doen hun het eventjes. Sport die naar u toe komt. Een luisterend oor, als je je verhaal kwijt kan is iedere werkdag tussen 10 en 12 kan je het buspuntdienst eh, bellen. 023 57 17373. En de belbus, als je naar het eh, huisarts of naar het dorp moet, kun je die bellen. Hetzelfde nummer. 023 57 17373. En dan is er ook een eh, jongere jongerenhuiskamer. Heb je om wat voor reden dan ook niet genoeg ruimte thuis... En wil je even chillen, huiswerk maken of sporten... dan kun je naar de Blauwe Tem komen en dan kun je eh, Marieke bellen. En het telefoonnummer is 06 363 00809. En dit kan je allemaal vinden op, eh, in de Zandvoortse Courant. Er staan de nummers ook. when you're down and troubled and you need some love and care and nothing nothing is going right close your eyes and think of me and so tonight You've got a friend. If the sky up above you should turn dark. sing. You just call. don't you let them. You just got a friend. Ain't it good to know you've got a friend? Yes, it's good to know you've got a friend. I'm so glad I got a friend in you. And I know got a friend called you again. Remember when he told you he was about to uh -huh, Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. How you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me down for you again. You know I only say cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, a win rims and his Timbs and his women. Him and his man. Come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, Papa Yang. Like you got yeah. Let's stop pretend. The one that pack pissed out by the waist man. Chris out by the casement. Still in their mother's basement. The pretty face man. Claiming that they did a bid man. Need to take care of their three and four kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking, now you wonder why women hate men. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to stop and them stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Uh-uh, come again. Eh, Carol King. Carol King is een eh, Amerikaanse songwriter... die eh, heel veel hitjes geschreven heeft. En de volgende was Lauren Hill. Dit is een dame met behoorlijk wat ballen. In 2003 uitte Hill tijdens een kerstconcert in het Vaticaan... kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk... ten tijde van de worden van de seksuele mishandelingen... van minderjarige jongens door priesters... Tegenover 7500 eh, genodigden verklaarden ze... ik begrijp dat wat ik zeg sommigen van u zullen kwetsen. Maar ik wil u vragen u te zeggen... heeft, eh, heeft, u, eh, heeft u het over de levens die zijn verwoest? Ze riep de kerk op spijt te betuigen voor het misbruik. Nou, dat vind ik toch wel knap als je dat op het Vaticaan gaat doen. Ja, lijkt me corner, hè. dat zo'n probleem met het Vaticaan. Oh ja? Ja, ja, ja. Ik heb nog eh, een, een, een, een, uitspraak trouwens die net gedaan is. Eh, twintig minuten geleden. Eh, de, over, in, over, wat betreft de avondklok. De voorzitter van het gerechtshof zegt dat na het horen van de argumenten van beide partijen... er meer tijd nodig is voor het doen van een uitspraak. In eerste instantie had het over het streven om vandaag een uitspraak te doen... Maar het Hof zegt dat dat niet gaat lukken... en volgende week vrijdag wordt er schriftelijk uitspraak gedaan. Oké. Wat een gedoe allemaal. Stel dat je amateurs. Oh, dan nou mag ik niet zeggen eh, stelletje beginnelingen. Uh, <laughs> Oké, dan gaat nu de, de Cure live in Amsterdam. Ik was erbij in 1980. thy name. Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so plum clock. Kid Bro. oké. <laughs> we begonnen met The Cure en daarna Lana Del Rey. En er is trouwens een eh, oproep uitgevaardigd. Wat de gemeente verwachtte eh, behoorlijk wat drukte weer van het weekend. Want het is het begin van de voorjaarsvakantie. En het lenteweer wordt, eh, wordt een beetje verwacht. Dus gaat u erop uit om te genieten. Hou dan rekening met de verwachte drukte in de duinen en het strand. Vooral tussen 10 en 4 uur creëer zoveel mogelijk eh, in de buurt... Van, blijf, recreëer zoveel mogelijk in de buurt van uw eigen huis. Dus die werd ook nog even uitgegeven. Oké. Okay. Jij mag weer. Evanescence, Bring Me To Life. En daar gaan we afscheid mee nemen. En eh, hopen dat Pim snel weer terug is. En anders vond ik dit ook wel heel gezellig eh, voor een keer. Ja, dank je. Het was even wennen. Maar... Het was even wennen, maar eh, we komen er wel. Dus nou, heel veel plezier en lekker weekend. Geniet van het mooie weer wat er aankomt.